teller to reap it in a sickle bill was blazing in scarlet battalion. Our sweet angels. is De Late Avond van Norbert Ketting. Dat eh, waren Simon en Garfunkel met Scarborough Fair uit 1966. Welkom, welkom bij De Late Avond. Het is eh, net 11 uur geweest. Het laatste uur van de dag is ingegaan. Een uur met eh, relaxe muziek, nieuws en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond ja, mooie thema's. belofte aan de liefde. Een intieme, spirituele getuigenis van eh, Joyce en Ernst Jan eh, over een dochter die het leven kort aandeed, maar blijvend sprak in, eh, in liefde. Ook op rouwexpertise.nl, daar vind je rond thema's als rouw bij kinderen een rijk en samenhangend aanbod van artikelen, onderzoek, films, werkvormen, boeken en, en video's. Daarover straks meer de rouwexpertise. En we hebben weer een column van Martijn Vroom. En die is getiteld Lintjesregen. En dat allemaal tot, eh, tot middernacht hier in, eh, in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wens je veel plezier met, eh, met deze late avond. En dit is Olivia Nelson-John. He ain't heavy, he my brother uit 1975. He. Zending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Level 42 Love Meeting Love uit 1980. Aankomende zomer komen ze naar eh, Nederland, eh, Soestdijk in de, in de tuinen. En ik heb eh, de kaartjes. samen met Matt Bianco hebben ze een avond vol, vol muziek. Ja, kijk er nu uit. Zometeen belofte aan de liefde. Een spirituele getuigenis van Joyce en Ernst John over een dochter die het leven kort aandeed. Dat zometeen eerst Paul Carrack met Dedicated uit 1990. I just wanna tell you that my love is here to stay. Girl, you know that's one thing that will never fade away. I'm dedicated. You know there's no need to run, there's no need to hide. Whatever come between us, baby, I will push aside. I'm dedicated all to Well, my heart's an open book. I don't care how dedicated to you. praten met Ernst-Jan van Wijk en Joyce de Baan. Ze zijn allebei in de studio. Ernst en Joyce, welkom. Dankjewel. wel. We gaan het hebben over een best pittig onderwerp, eh, Ernst-Jan. Dat klopt. Ja. Ik, ik heb een brief gekregen, tenminste het lijkt mij een soort brief, over Lieve Liv. Ja, dat klopt. Eh, en die brief is een eh, brief aan onze dochter Liv. Eh, en die brief is geschreven nadat 14 eh, december eh, afgelopen jaar hebben wij een boekpresentatie gehad over het boek aan haar, Belofte aan de Liefde. En dit boek is ontstaan nadat Joyce het dagboek heeft bijgehouden voor, tijdens en na de zwangerschap van onze dochter. En onze dochter is helaas zes jaar geleden stilgeboren. En daar is dit prachtig mooie boek uit ontstaan. En dit was een brief aan haar al zijn de dit heb ik deze dag meegemaakt. Liv is de dochter van je. En eh, ja, dat hebben jullie allemaal meegemaakt toen. Dus jullie hebben samen die tijd doorstaan. Ja, wij hebben samen die tijd doorstaan. Dat zegt u heel mooi, ja. Ja. Want? Eh, nou, dat is natuurlijk nogal wat. Ja, als je dat eh, gebeurt en je van je roze wolk af lazert, om het maar even zo te zeggen. en hoe ga je dat aan? Daar is ook geen handleiding voor, geen handboek. Nee. Ehm, maar dat is ook wel hoe de titel van het boek is ontstaan: Belofte aan de liefde. Eh, mhm. En ik denk dat dat ook is wat kenmerkend is voor ons samen, voor mij in Ernst. En dat dat ook de manier is geweest waarop we ja, dat hele verlies en dat rouwproces zijn aangegaan. Ja, ik heb hier alleen een stukje van die brief dan, zo noem ik hem mij even. Dat is jouw reflectie op hoe het was, denk ik zo. Ja, dat klopt. Ehm, hebben andere mensen daar ook troost uit als je dat hele boek bekijkt? Ja, we krijgen zulke prachtige berichten terug. Mhm. Ehm, mensen halen er troost uit, maar we horen ook heel veel erkenning. Want er zijn heel veel generaties geweest waarbij een stilgeboorte van een kindje voor de 24 weken niet erkend werd. Mhm. Eh, er was geen afscheid, er was geen vasthouden. Ehm, dus dat is heel mooi. Maar ook mensen die eigenlijk door het boek ook zien dat rouw en liefde heel erg aan elkaar verbonden zijn. Ja. En dat duale proces, dat brengt heel veel bij mensen, ja we hopen door middel van het boek dat het ehm, nou, anderen mag inspireren in donkere tijden. Ja. ja. En tegelijkertijd zeg je, Ernst-Jan, is er ook dankbaarheid, terwijl het een heftig onderwerp is? Ik vind het een heftig onderwerp, maar het is ook een onderwerp wat, nou ja, wat meer besproken mag worden. Ik denk dat rouw en verlies in het algemeen een soort nou ja, eh, onderwerp wat niet graag besproken wordt. Eh, maar ik denk, ehm, na haar komst is er zo ongelooflijk veel veranderd in mijn leven. En mhm. ben ik tot op de dag van vandaag, eh, ben ik datgene eindelijk aan het doen wat ik eh, eigenlijk altijd had, had, willen doen. Ja, kan je een tipje van de sluier oplichten dan? ja. Klinkt wat ehm, cryptisch. <laughs> ik was altijd wel ehm, veel aan het werk, maar nooit met passie. en ik denk door haar komst en alles wat ik meegemaakt heb daarna, dat ik toch datgene ben gaan doen met passie. En ik ben al zes jaar lang jongeren- en gezinsspecialist. Ehm, en dat doe ik dus ook samen met Joyce. Dus we, zijn tot de dag van vandaag zijn we zakelijk en privé aan elkaar verbonden. En dat ook allemaal dankzij de komst van uh, Ja. Maar wij hopen dat door dit boek dat het nou ja, een stukje besef is dat, nou ja, eh, dat, dat het meer besproken mag worden. Zijn jullie de enigen die dat in Nederland kenbaar maken? Of heb je het gevoel dat er anderen zijn die ook dit probleem aanpakken en er ook open over zijn. Ja, je ziet heel veel initiatieven van mensen die het hebben meegemaakt mhm. eh, in allerlei vormen. Dus mensen die bijvoorbeeld heel erg met, ehm, eh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, eh, zo'n gedichtenbundels gaan maken. Ja, er zijn bijvoorbeeld van die hele speciale kleine wiegjes die aan de ziekenhuizen worden aangeboden. Dat zijn ook dingen die mensen maken. Dus ehm, rouwgroepen die ontstaan. Dus ik denk dat, er, dat onze generatie heel erg in beweging is om om dit kenbaar te maken. Ja. ja. En ik, ik las ook vandaag dat het, eh, volgens mij ook echt vandaag, eh, zeven jaar geleden is dat het bij wet ook mogelijk werd gemaakt om kinderen aan te geven voor de, die voor de 24 weken zijn geboren. Ja, ja, dat is ook een verandering in het eh, denken, denk ik. Ja, ja. boek is nog verkrijgbaar? Zeker, ja. Ja? ja. We verkopen het via onze webshop. Ja. Het boek heet Belofte aan de Liefde. Mhm. En de webshop is via coachenmethonden.nl. Coachen, mensen denken, dat, zou ik nog een keer zeggen, want <laughs> dat is wel ingewikkeld. Ons bedrijf heet coachenmethonden.nl. Ja. Uh, en daar staat een webshop op en daar verkopen we ook het boek. Ja. Dank voor jullie prachtige verhaal. Ernst-Jan van Wijk en Joyce de Baan. Go to Sleep 1981. Nou, wij nog niet, dat geldt nog niet voor ons. Wij hebben nog een, eh, ja, een half uur te gaan met mooie onderwerpen en nog meer relaxe muziek. En voor de Pretenders hoorde je Mirelle Mathieu met Plaisir d'amour uit 1985. Eh, eh, heb je vanavond ook dus genoten van het schaatsen? Die Hollanders, Femke Kok en Jutta Leerdam, die duizend meter. Waanzinnige strijd. En wat, een, wat schaatsers hebben wij toch in het land. Waanzinnig. Um, straks de column van Martijn Vroom, uh, Maar eerst Sienna Spiro met Die on This Hill uit 2025. Got me to stay, said that you need me. stop cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen hard to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world, not to your face. Stay patient, but you wrote the book. I just took a page out to be loved, to be loved and nothing more. And you kept your word. Do you wanna matter? The way that someone leaves this world, so just level. gemeentelijke onderscheidingen. Ja, iedereen toch? Ja, iedereen kent wel de lintjesregen. Elk jaar, net voordat de koning zijn verjaardag viert, groot feest, veel oranje, veel medailles. En de mensen die mij kennen weten dat ik een enorme hekel aan het woord lintje heb. Zo ongelooflijk Hollands om zo zuinig te praten over zoiets belangrijks. En koninklijke onderscheiding, die KO, die krijg je niet zomaar, dat is nogal wat. Maar soms wil je ook als gemeente zelf iemand apart zetten, onderscheiden voor haar of zijn inzet. En dat doen we met lokale onderscheidingen. We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuw, dat heet dan decoratiestelsel voor de gemeente. Dat is een duur woord voor gemeentelijke onderscheidingen. En direct de aanleiding was de belofte van mijn voorganger om een waardering in te voeren, zoals in bijvoorbeeld Den Haag een vrijwilligersspeld. Maar daar komen we later op terug. Dat wordt ook heel mooi. Want in datzelfde proces hebben we zeg maar, alle gemeentelijke onderscheidingen tegen licht gehouden. en daar heeft u er al over kunnen lezen. Het zijn twee penningen geworden, allebei vernoemd naar lokale beroemdheden. huigens senior en junior. En ik had gevraagd aan alle middelbare scholen om mee te denken om een ontwerp te maken van die penning. Dus een legpenning, wordt heel mooi. En die wordt voor jongeren tot en met 17 jaar die iets bijzonders hebben gedaan. Het ontwerp het is gewonnen door ISA van het First Lyceum in Leidschendam prachtig, echt heel mooi. En het was niet zo dat je won als je de mooiste had, maar het moest ook nog eens de mooiste en meest toepasbare als legpenning. Hè? Het is niet zomaar iets voor aan de muur, het is echt iets wat we voor jaren gaan gebruiken. En ja, ze heeft met recht is zij uitgekozen uit honderden inzendingen. Dus ik ben er heel enthousiast over. En we hebben haar ook eh, terecht deze week eh, mooi in het zonnetje kunnen zetten daarmee. Binnenkort wordt de eerste geslagen, zoals dat heet. Echt gemaakt, zoals eh, alle officiële erepenningen en, en andere onderscheidingspenningen in Nederland. En dan eh, kunnen we toe naar het eh, bekendmaken van hoe je hem kunt aanvragen voor iemand. darkness away. I'm so in love with you. Gabrielle Aplin, The Power of Love uit 2012. Daarvoor Geef mij een naam uit 2012 van de Dries en Elske de Wal. Zometeen op rouwexpertise.nl vind je rond thema's als rouw bij kinderen een rijk en samenhangend aanbod van eh, artikelen.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 I will let you down. I will make you hurt. If I could start again million miles away. I would keep myself. I would find a way. Ik ga praten met Wouter van der Toorn. Hij is mede-eigenaar van Bright Elephant en in de studio. Wouter, welkom. Dankjewel. Mede-eigenaar van Bright Elephant. Wat is Bright Elephant? Ja, een olifant is een olifant. een olifant, maar eh, heel veel mensen kennen de olifant in de kamer. Hè? Eh, je weet wel, wat die dingen waar niemand het over wil hebben, maar die er toch zijn en iedereen weet het. Ja. Nou, rouw is zo'n thema en de dood is zo'n thema. Dus daar eh, gaat ons bedrijf over. Dus wij zijn, houden ons bezig met alles voor en na de dood. Hm? Eh, dus voor de dood, dat gaat heel erg over het voorbereiden van je eigen nalatenschap, erfenissen. Ja. En eh, na het overlijden, het helpen met het afwikkelen van al die technische zaken. En heel veel aandacht rondom rouw. Ja, voor en na, dus niet tijdens, want je bent geen uitvaartondernemer. Wij zijn geen uitvaartondernemer, nee. nee, nee. nee, nee dat Iedereen, eh, te weten. Ja, dat is ook een soort niche is dat, waar, waarvan je denkt, er gebeurt in die hele week zit heel veel bedrijvigheid. Mhm. En we willen daarvoor eigenlijk zijn dat mensen vooraf hebben nagedacht over wat laat ik eigenlijk achter. En daarna komt eigenlijk een soort chaos waar heel veel mensen in terechtkomen. Dat dus deels is dat zakelijke dingen. Dus ja, je krijgt een blauwe envelop op de mat en je moet van alles gaan zitten regelen. Waar je geen verstand van hebt. Eh, en rouw. En dat is vaak een soort, een soort mix zeg maar, als je geen als, als je zakelijke chaos hebt, wat best wel vaak gebeurt. Mhm. Er moet van alles geregeld worden. Een huis verkocht, dingen leeggehaald. We weten niet wat hij wilde enzovoort. Dus als dat chaos is, dan is er weinig ruimte voor rouw. Maar als het geregeld is, dan, dan heb je ruimte om te rouwen. Dus die, dus die missie van ons zit wel heel... Altijd die twee dingen samen. Ja, maar dan moet je vroeg beginnen. Op het laatste moment is het niet handig dan. Het is niet handig, maar het kan nog steeds. Dus soms dan zeggen ze, ja, er is iemand die heeft nog maar misschien een paar weken. Daar willen we toch nog wat voor regelen. Mhm. Ja, dan moet opeens iedereen heel hard gaan rennen. En dan hoop je dat iemand nog lang genoeg... Ja, dat klinkt een beetje plat, maar dat iemand nog lang genoeg leeft... om überhaupt een testament op te kunnen stellen. Ja, want vaak gebeurt dat niet eh, vooraf. Nou, je, ja, wel, wel. wel. steeds meer, maar dat is vooral... Dat is toch wel in, interessant hoor, want eh, je hebt heel vaak de, met name samengestelde gezinnen. En dat zijn er echt steeds meer. Of alleengaande met, met een eerdere huwelijk en dat soort dingen. Dat maakt een nalatenschap altijd echt complex. Ja. Of samenwoners die denken: ik heb alles geregeld. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar je hebt samen een huis gekocht. Maar als je komt te overlijden, dan is de helft van het huis van de erfgenaam en eh, niet meer van jou. Dus als die erfgenaam zegt, oké, nou dan verkopen we dat huis, dan ben je mooi je huis kwijt. Ja, ja. Dus daar zitten echt wel, we komen echt nare dingen tegen. Waarvan je denkt, oh, had nou tevoren nagedacht, ja. want dan had je zoveel ellende kunnen voorkomen. Ja, maar daar help je wel bij om de knopen te ontwarren. Zeker, want, want eigenlijk, je, je kan dus heel makkelijk een soort standaard oplossing voor iemand bedenken. Nou, dan heb je een testament. Maar de meeste mensen die een testament hebben, hebben geen idee wat erin staat. Ehm, dus die denken, ja, maar ik heb het geregeld, want ik heb het testament. Ja, maar wat staat erin? Ja, ja. En wat heb je dan geregeld? En dat weten ze dan niet. Dus daar helpen we eigenlijk altijd. We gaan altijd even tekenen. Dus er komt gewoon papier op tafel. We gaan tekenen. Hoe zit jouw leven in elkaar? Wie is waar? Wie heeft met wie wat te maken? Wat wil je eigenlijk? Eh, zodat je mensen helpt om een keus te maken. Mhm. Ehm, en dat is misschien wel eigenlijk het belangrijkste: is dat gesprek met mensen eh, aangaan. Dus eh, dat is een, soms een heel interessant gesprek. Die je überhaupt, eh. wat zou jij eigenlijk zelf willen? Ja, en heel persoonlijk dus. Zeker, want dat is echt voor iedereen anders. Dus dat zijn ook partners. Ja, ja. Eh, kunnen ook terwijl heel anders in de wedstrijd bijvoorbeeld zitten. Die het vaak ook niet weten misschien omdat er eh, weinig over gesproken wordt. Nou, het is echt interessant dat sommige partners niet eens van elkaar weten... wilde jij nou begraven worden of wilde jij gecremeerd worden? Oh, dat, heb ik, dat, dat, dat, had ik nou nooit gedacht. En dat je denkt, hoe kan het dat jullie dat van elkaar niet weten? Maar mhm. zo'n onbesproken eh, thema is het vaak. Ja. Dus, eh, Kunnen mensen met jou contact opnemen? Met BrightElephant.nl. Ja? ja, dus. of, ehm, dus wij, wij zitten in, in, in Delft. En dit is, eh, dit, is, eh, dit is wel echt begin ergens. En als je ons niet weet te vinden, ga naar je notaris en vraag wie kan me hier het beste bij helpen. Maar want het echt het belangrijkste is dat mensen wat gaan doen. We hebben echt te veel chaos die we zien. En dan probeer je zeg maar, zo weinig mogelijk chaos over te. Dus de chaos te organiseren. Maar hoe fijn is het als je je familie achterlaat, is echt een cadeau voor je familie. Als jij er niet meer bent en er is niet een chaos die mensen moeten ontwarren. Precies, want er is al eh, werk genoeg en er is al rouw genoeg en verdriet Zeker. genoeg. ja, absoluut. Ja. ja. En Wouter van der Toorn is bereid om u met alles te helpen wat daarin nodig is. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ja, klinkt wel raar, maar eh, toch fijn dat je mensen kan helpen. Dankjewel. Show van maandag 9 eh, februari. Bijna middernacht. Eh, ik ga je wel tussenwensen voor straks. Eh, moet je nog werken? Dat kan natuurlijk ook. zo zeggen werken en een goede wacht. Wees voorzichtig. Kijk ook eens op www.laatavond.nl. Daar vind je meer informatie over dit ja, mooie programma en wie er allemaal aan, aan meewerken. we hebben ook een Facebookpagina. Like deze en deel hem. Dat, <laughs> Eh, ik ben er weer woensdagavond. Morgen dan zit hier Bert de Wolf. Zelfde stoel, zelfde plek, zelfde tijd. Andere muziek, andere onderwerpen, andere stemmen. En eh, ja, Bert de Wolf. Ehm, ik zou zeggen tot eh, woensdag. We gaan eruit met Niels Lofgren met Valentine. Het is bijna zover, 1991. prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. times I felt so lost and helpless, you stood by me.